Dit is door met het NOS-journaal. Het Antonie van Leeuwen aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat om aangifte van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschriften. Het Amsterdamse ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker verzet zich al langer tegen de tabaksindustrie. Volgens het ziekenhuis sterven er in Nederland iedere dag 55 mensen door roken en is het dweilen met de kraan open. Een buurt wordt niet onveiliger als er in de wijk een asielzoekerscentrum komt. De Volkskrant schrijft dat op basis van onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. resultaten worden vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het WODC onderzocht of het terecht is dat mensen bij de komst van een AZC bang zijn voor meer criminaliteit in de wijk. Maar dat is niet aantoonbaar, zeggen de onderzoekers. Woningeigenaren die hun huis bijna of helemaal hebben afbetaald... kregen in 2016 in totaal voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling... blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim een vijfde van alle huiseigenaren maakte gebruik van de zogenoemde... vrijstelling van het eigen woningforfait, ook bekend als de wet Hillen. In de meeste gevallen waren dat ouderen met veel vermogen. Over de wet is de laatste tijd veel te doen. Het nieuwe kabinet heeft besloten de vrijstelling af te bouwen... Maar voorstanders vinden dat ze worden beboet voor het aflossen van hun hypotheek. Een Belgische geestelijke is door de jury van de rechtbank in Brugge veroordeeld voor de moord op zeker vijf mensen. De diaken van 61 uit Wevelgem werkte als stervensbegeleider. Hij doodde onder andere zijn eigen moeder en zijn schoonvader. Naar eigen zeggen om het waardeloze leven van een terminale patiënt in te korten. De komende dag hoort de man welke straf hij krijgt. Het weer, de komende uren mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Minima liggen dicht bij het vriespunt en plaatselijk kan het daardoor glad zijn. Overdag eerst droog en af en toe zon, later trekken weer winterse buien over en het wordt een graad of vijf.